12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is een parlementslid en oud-minister opgepakt... vanwege een beschuldiging van verkrachting, meldt de krant The Sunday Times. De beschuldiging komt van een voormalig parlementair medewerker. De vrouw van in de 20 zegt dat ze afgelopen jaar door de man is misbruikt... terwijl ze op dat moment een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks, waarna ze naar het ziekenhuis moest. Het is niet bekendgemaakt om welke oud-minister het gaat. De demonstratie in Israël tegen de regering loopt op zijn einde. Veel betogers zijn inmiddels vertrokken. De demonstranten zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis in Israël wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Op het hoogtepunt van de demonstratie stonden volgens de politie ruim 10.000 mensen bij de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. En ook waren er 100 demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. De politie heeft aan het begin van de avond een einde gemaakt aan een evenement in Apeldoorn... waar onderling te weinig afstand zou zijn gehouden. Op het zogeheten terrasfestival kwamen naar schatting enkele honderden mensen af. Ze zijn vanavond naar huis gestuurd. Het festival zou het hele weekend zijn, maar het is niet duidelijk of het morgen nog een vervolg krijgt. In Papua-Nieuw-Guinea is een klein vliegtuig neergestort met meer dan 500 kilo cocaïne aan boord. Het was de bedoeling dat de Cessna naar Australië zou vliegen... waar de drugs volgens de politie een kleine 50 miljoen euro had kunnen opleveren. De politie linkte de drugs aan een bende... waarvan vijf leden eerder deze week in Australië werden opgepakt. Volgens de politie was hebzucht de oorzaak van de vliegtuigcrash. Het toestel was te zwaar beladen. Ook de piloot is opgepakt. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt snel af naar een graad of 15.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 And suddenly the bass popped in, and my heart almost exploded through my mouth. And I felt like I saw God. I said, I belong here. for you. Would you like that one? Cause I could do it again. poppin'.